uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De piloten van het toestel van Ethiopian Airlines hadden de richtlijnen van Boeing gevolgd... maar toen dat niet werkte zijn ze daarmee gestopt. Dat schrijft de Wall Street Journal. Vorige week meldde de krant al dat de Boeing 737 MAX 8 kampte met een kapotte sensor... waardoor een automatisch veiligheidssysteem de neus van het vliegtuig voortdurend omlaag duwde. Dat bleek ook na de crash met hetzelfde type toestel in oktober... Daarna gaf Boeing richtlijnen uit voor piloten, maar die blijken niet te hebben gewerkt. Shell stapt als eerste grote energiebedrijf uit de invloedrijke Amerikaanse olielobbyorganisatie AFPM. Shell vindt dat de klimaatambities van de lobbyclub niet ver genoeg gaan. Bij AFPM zitten grote oliemaatschappijen als Exxon, Total en BP. Volgens de activistische Shell-aandeelhouder Follow This... heeft Shell de meest groene beloftes van de grote maatschappijen... maar moeten die nog wel in daden worden omgezet. Niet 21, maar 24 risicovolle gedetineerden hadden te veel vrijheden. Dat meldt minister Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer... vlak voor het debat over de moord op Anne Faber. Hij liet naar aanleiding van vernietigende rapporten van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid gedetineerden doorlichten. De onderzoeksraad oordeelde vorige week dat dader Michael P., die in een forensische kliniek zat, te veel vrijheden had. Vervolgens meldde Dekker dat van 21 risicovolle gedetineerden vrijheden waren ingetrokken. Dat blijken er nu 24 te zijn. Dekker staat zo voor een zeer kritische kamer. Ondertussen roept de familie Faber in de Telegraaf de politiek op... om er geen Haagse stoelendans van te maken en echt tot actie over te gaan. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op buien, mogelijk met onweer.